Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het noorden van Groningen is gaat opgeschrikt door twee aardschokken. De eerste schok had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. De tweede was 3,2. Het epicentrum lag in beide gevallen in de buurt van Zandweer. Er zijn meldingen uit onder meer Uithuizen, Loppersum en Middelstum. De tweede beving werd ook in de stad Groningen gevoeld. Er is nog niets bekend over schade. In Brussel is Europees president Van Rompuy met een nieuw voorstel gekomen voor een meerjarenbegroting van de Europese Unie. Dat voorstel wordt, na een urenlange schorsing, op dit moment behandeld door de Europese regeringsleiders. Onder leiding van Van Rompuy proberen de politici een akkoord te bereiken over de begroting voor de komende zeven jaar. Kort na middernacht werd de vergadering onderbroken. Van Rompuy had na een uur verder willen gaan, maar in plaats daarvan volgde overleg tussen groepjes Europese leiders. Premier Rutte sprak met de Duitse bondskanselier Merkel, president Hollande van Frankrijk en met Europees president Van Rompuy. De Tweede Kamer wil dat een geheim rapport over de aanbestedingen van de Vira-treinen openbaar wordt gemaakt. In 2006 deed de Kamer onderzoek naar de aanbesteding en op aandringen van toenmalig ministerie van Verkeer bleef dat rapport geheim. Nu willen alle partijen dat iedereen het kan inzien omdat de kwestie rond de Vira weer actueel is. Maar het ministerie lijkt daar weinig voor te voelen. In het rapport staan zaken over personen en afspraken die volgens het ministerie geheim moeten blijven. Een bezoekster van de nieuwe vestiging van het Louvre in Lan heeft een van de bekendste Franse schilderijen beklad met een zwarte stift. Het gaat om een werk van Eugène Delacroix over de juni-revolutie van 1830. Kort voor sluitingstijd van het museum bekladde een vrouw van 28 het onderste deel van het kunstwerk. Ze werd meteen vastgepakt door een zaalwacht en een bezoeker en overgedragen aan de politie. Het weer wisselend bewolkt met een enkele winterse bui. Het wordt tussen de 2 en 4 graden. Morgen overwegend droog en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch.